Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zurich hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een waken tegen antisemitisme. Na het neersteken van een orthodox-Joodse man van 50 in de Zwitserse stad. Zijn toestand is stabiel. Een verdachte van 15 is opgepakt. De politie sluit antisemitisme als motief niet uit. lokale moslimorganisaties hebben de aanval veroordeeld. Bolivia kampt al dagen met zware overstromingen. In het hele land staan grote gebieden blank. De overstromingen hebben tot nu toe aan tientallen mensen het leven gekost. De Boliviaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. In het noorden zijn door eh, zware regenval twee rivieren buiten hun oevers getreden. Ruim 60.000 mensen moesten hun huis verlaten door klimaatverandering heeft Bolivia steeds vaker met noodweer en overstromingen te maken. Maar er is nog nooit zoveel regen gevallen als afgelopen maand. En ook deze maand wordt er veel neerslag verwacht. In de grootste gevangenis van Haiti zijn zaterdagavond mogelijk honderden gevangenen bevrijd... onder wie belangrijke leden van zeer machtige bendes. In en rond Port-au-Prince ligt het sociale leven sinds donderdag zo goed als stil door opgeleid bendegeweld. Verschillende criminele groepen die lijken samen te werken tegen de regering van premier Henri. En aan het begin van de nacht was in Nederland met het blote oog het noorderlicht te zien, vooral in de noordelijke provincies. Ook uit onder meer Hoek van Holland en Enschede kwamen meldingen van mensen die het natuurfenomeen hadden gezien. Noordlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daardoor komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte. Die worden vooral naar de Noord- en de Zuidpool getrokken... omdat daar het magnetisch veld van de aarde het sterkst is. Het koelt koelt eh, vannacht amper af naar 4 tot 7 graden. Overdag is het een eh, stuk koeler dan de afgelopen dagen. Komt door een naar het noordwesten draaiende wind.